12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De kolencentrale in de Eemshaven mag blijven draaien. De Raad van State heeft bepaald dat alle vergunningen nu in orde zijn. Er is voldoende garantie dat de natuur in de omgeving niet wordt aangetast... door de extra uitstoot van kwik en stikstof. Milieuorganisaties liepen te hoop tegen de centrale van RWE Essent aan de rand van de Waddenzee. Aanvankelijk kregen ze gelijk van de rechter. Nadat de overheid nieuwe vergunningen had afgegeven... gingen de milieuorganisaties in beroep bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter heeft nu bepaald dat de papieren van de kolencentrale in orde zijn. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie vindt dat het niet goed gaat met de Europese Unie. In zijn jaarrede tot het Europees Parlement zei hij dat er een tekort is aan Europa en een tekort aan Unie in deze EU. Als voorbeeld noemde hij de vluchtelingencrisis. Volgens de voorzitter is het tijd voor gedurfde actie. Hij wil vluchtelingen bescherming bieden, maar ook de buitengrenzen veel strenger bewaken. Mensen die Europa binnenkomen en geen recht hebben op asiel moeten volgens Jonker zo snel mogelijk weer uitgezet worden. De verkeersborden voor fietsers op het Rijn-Waalpad tussen Arnhem en Nijmegen moeten allemaal vervangen worden, omdat ze de verkeerde kleur hebben. Volgens de krant De Gelderlander zijn ze paars-wit en dat is in strijd met de wet. De Nationale Bewegwijzeringsdienst heeft de provincie Gelderland op de vingers getikt. Officiële borden langs fietsroutes moeten in rood-wit zijn. Afwijkende kleuren zijn niet toegestaan. De stadsregio Arnhem-Nijmegen had voor een alternatieve kleurencombinatie gekozen... om het fietspad een eigen uitstraling te geven. De paarse kleur heeft 8000 euro gekost. Het weer volop zon.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 Dit is ZFM Zandvoort. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet serpent sur mon amour. Moi de ma selle, tu es très belle.